Let's rock and roll. Here we go. Here we go. Here we go. Let's rock and roll. Here we go. Here we go. go ahead, baby. Streisand. Barbara Streisand. ZFM. De grootste hits van Europa. Niet betrouwbaar. Maar wel origineel.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 Hocus pocus is my kilo. I got the magic in me. I got the magic, baby. Every time I touch that track, it turns in. things to you. fiesta forever. Come on and sing. Down. en stuur u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Annemarie Rozing met het NOS-journaal. De Raad van Europa komt morgen met een vernietigend rapport over de Kosovaarse president Tjaci. Die zou aan het hoofd hebben gestaan van een mafioze organisatie. Tjaci en zijn rebellenbeweging UCK zouden in 1999 tijdens de oorlog in Kosovo Servische gevangen hebben vermoord om hun organen op de zwarte markt te verkopen. Ook zouden ze wapens en drugs hebben gesmokkeld. Volgens een rapport van de Raad van Europa wist het Westen ervan af, maar is er nooit iets mee gedaan om de stabiliteit in de regio niet in gevaar te brengen. Het rapport is in handen gekomen van de krant The Guardian en de Servische omroep B92. Taci vierde gisteren zijn verkiezingsoverwinning. Zijn regering noemt het rapport lastelijk en onjuist en wil naar de rechter stappen. Een man die gisterochtend in Moerkapelle een supermarkt overviel en daarbij zwaar gewond raakte, zijn zijn verwondingen bezweken. Het is een man van 20 uit Delft. Samen met een stadgenoot van 19 drong hij rond half acht gewapend de winkel binnen. Er is twee keer geschoten, waarna het tot een gevecht kwam met medewerkers van de supermarkt in Moerkapelle. Wat er precies is gebeurd en hoe de overvaller ernstig gewond raakte wil het OM niet zeggen omdat het onderzoek nog niet klaar is. Eén winkelmedewerker is verdachte, maar hij is niet gearresteerd omdat alles wijst op noodweer. De directeur en eigenaar van het Amsterdamse kinderdagverblijf Het Hofnarretje heeft met de burgemeester Van der Laan afgesproken dat hij onmiddellijk al zijn taken neerlegt. De hoofdverdachte in de grote Amsterdamse zedenzaak Robert M. werkt in het Hofnarretje. De politie onderzoekt kinderslaapfeestjes die zouden zijn gehouden bij de directeur. Het weer, vannacht in het westen regen en natte sneeuw. In het oosten droge sneeuw. Het kan overal glad zijn. Temperatuur tussen 0 en 6 graden. Overdag aan de kust plus 5 en in het oosten plus 1. Het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. het. En jij...